Lot met het NOS Journaal. De leiders van de G7, de zeven belangrijkste westerse industrielanden... hebben in een videoconferentie beloofd Oekraïne zo lang als nodig te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. De videoconferentie volgde op de herdenking vandaag van twee jaar oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky nam ook deel aan het overleg. De G7-leiders zeiden dat ze ervan overtuigd zijn dat Oekraïne uiteindelijk zal overwinnen. In Oostenrijk is geschokt gereageerd op de moord op drie vrouwen in een bordeel. De vrouwen werden gisteren met veel geweld doodgestoken op hun werkplek in Wenen. Een Afghaanse man van 27 zit vast voor de moorden. Op een andere plek in de stad, in een woning, werden nog twee lichamen van vrouwen gevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De vader is verdachte. Een Oostenrijkse vrouwenorganisatie vraagt daarom om een nationaal actieplan om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook oppositiepartij SPE wil dat de overheid met zo'n plan komt. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat niet duidelijk is of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De moeder van Navalny werd gisteren nog door de autoriteiten voor de keuze gesteld dat ze hem kon laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek en dat hij anders zou worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. In de eredivisie eindigde RKC tegen Fortuna in 0-1. Fortuna wist vlak voor het einde een doelpunt te maken in Waalwijk. En het weer. Een regengebied trekt vanuit het zuiden over het land. Het koelt vannacht af naar 1 tot 5 graden. Morgen wisselen bewolkt met kans op regen, maar ook wat ruimte voor de zon.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 Onderweg zometeen... Eh, Spencer Morrell. Beetje dance classics in een nieuw jasje gestoken. Maar is hoe je Jay Vegas met Love Drug. En je hoort hem in een Hatiris remix. Een hele goede avond. Het begin van jouw stapavond. We warmen je lekker op vanavond.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 daarvoor horen we Spencer Morrow met Mainline in de DJ Span remix. zijn antwoord zaterdagavond. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Justin Timberlake staat op 15 augustus in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show staat in het teken van zijn nieuwste album, dat binnenkort gaat verschijnen. De concerten in Europa zijn onderdeel van Timberlake's The Forgotten Tomorrow World Tour. De zanger geeft 13 eh, shows in 8 verschillende landen. Hij brengt ook een bezoek aan Polen, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden en Frankrijk. En tijdens de tour speelt Timberlake niet alleen zijn grootste hits, maar ook nummers van Everything I Thought It Was. En dat album dat komt eh, op vrijdag 15 maart uit, dus volgende maand al. De 43-jarige Timberlake trapt zijn eerste wereldtour in 6 jaar af op 29 april. Dan treedt hij op in de Canadese stad eh, Vancouver. En op 5 augustus dus hier in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus eh, goed nieuws als je fan bent van uh, Justin Timberlake. En Sean Combs, beter bekend als Diddy, die ontkent dat hij in 2003 een eh, destijds 17-jarig meisje heeft verkracht. Zo schrijft de Rolling Stones op basis van rechtbankdocumenten die door de 54-jarige rapper zijn ingediend. Ja, het is de laatste tijd een feest, hè? Iedereen wordt aangeklaagd. En ja, of het wel of niet waar is, soms denk je van... Ze hebben geld nodig en soms heb je iets van... ja, het zou toch eens waar kunnen zijn. Je, je weet het niet, hè? We gaan niet zeggen dat diegene liegt, maar toch, ik zet mijn vraagtekens erachter. En Beyoncé die heeft de geschiedenis geschreven met haar eh, nieuwe single Texas Hold'em. Ze is de eerste zwarte vrouw met een nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijst voor countrymuziek. Het nummer is binnengekomen op de eerste plaats, eh, zo meldt eh, Billboard. De zangeres is bovendien de eerste vrouw die zowel de countrylijst als de R&B en hiphoplijst heeft aangevoerd. Alleen Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus en Ray Charles die gingen haar voor. En eh, Beyoncé moet nog even wachten op een nummer 1 in de officiële Billboard Hot 100. Daar komt ze op de tweede plaats binnen achter Loving Me van Jack Harlow. In haar carrière scoorde de zangeres tot nu toe 8 Amerikaanse nummer 1 hits. En in Nederland, ja, je, je, je, je kan hoog springen, maar in Nederland doet ze het niet zo goed meer. Voorheen eh, met Destiny Child deed ze het heel erg goed. En toen kwam ze Solo aan, helemaal top. Maar tegenwoordig ja, is het niet zo eh, super meer natuurlijk. Uh, maar eh, ze was wel eh, laatst op de Super Bowl met haar nieuwe album Act 2 die ze aankondigde. Dus, dus ja, het gaat toch weer goed. Dus binnenkort misschien dat ze in Nederland ook weer een beetje echt gaat doorbreken. We houden je zeker op de hoogte hier bij ZFM Zandvoort. We gaan door met de muziek, want zie ik je aan je radio gekluisterd. 68 Deep heeft een nieuwe plaat gemaakt.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 Die plaat eh, komt officieel pas eh, op 1 maart uit. Maar ja, we mochten hem draaien. Dus <laughs> ik ik ga hem gewoon voor je draaien. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er gaan gaat op deze zaterdag 24 eh, februari 2024. En zoals altijd beginnen we eerst even met de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En het vindt allemaal plaats in de Escape in Amsterdam natuurlijk. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk eh, vandaag geen, nou ja natuurlijk, ik wou zeggen natuurlijk Raimundo, onze eigen Zandvoortse Raimundo... Eh, achter de deks. Maar eh, ik denk dat hij eh, een vakantietje heeft opgenomen. Of hij is ziek. Ik heb hem nog niet gesproken, maar eh, ja, als hij het goed doet, dan is hij lekker een weekendje weg of zo. Vanavond wel eh, Jennifer Cook, Thomas Hensbroek, Mari Sugarware en MC Janto. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje eh, Brainwash. als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond de Throwback. Begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie afgekorte letters thrwbck.nl of r.nl. En als je dan een beetje een fan bent van uh, hip-hop en RB, dan moet je zeker naar de Melkweg gaan vanavond. Daar is vanavond Encore. Wekelijks feestje begint rond tot de klok van middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Iedere week weer hip-hop en RB. Hoop of hip-hop en RB moet ik zeggen. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook een hoop informatie. En de line-up vanavond Residence Prime. IDF, e uh, eh, Samskin Live, Hoena, Lee Mills en Mathieu. En het is hosted by Neves. Vanavond dus eh, in de Melkweg wekelijks feestje Encore. De home of hip-hop en R&B. En vandaag ook een feestje in de Westhouder Gasfabriek. Begon vanmiddag om 3 eh, uur. Duurt tot vanavond 11 uur. Manix all day long in de gasthouder. Dus eh, ja, als je van die muziek houdt, uh, eh, voor mij een beetje jungle-achtige. Het house, samba, techno, tech house, deep house. ja, ik weet niet, iemand zei vanmiddag van jungle. Maar eh, hè, het is, eh, hè, Menix is eh, een beetje van alle partijen thuis. Voor meer informatie check eventjes de website Westergastfabriek. Westergasfabriek.com. Gewoon aan elkaar geschreven. Westergasfabriek.com. En de line-up, ja, Menix natuurlijk hè. Want hij doet vandaag een, solo showtje. Helemaal in zeetje. Nou ja, ik geloof er niks van. Hij heeft vast wel een paar vrienden uitgenodigd. Manix all day long in de gasthouder.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 Bro? Let's get funky with that wife. Look at him! everybody have a shower today. And it's not the idea of the, the thing is real. I just want to get funky. If you like getting funky, Mr. Bro, let's get funky with that wife. Look at him! party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. was eh, Risk Assessment. Je hebt een remix gemaakt met Pump It Up, de 2024 eh, rework. En daarvoor muziek van Mark Knight, Armand van Helden met Don't Abuse It. En zo het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen in er erg populair? Op de radio, in de clubs, de streams en natuurlijk eh, op, of in bij de indoor festivals. Om het maar zo te zeggen. Zo, excuses. Ik heb weer uh, hè, te weinig bier opgeslagen. The Nightwalk 10, deze week op 10. Mochak met Jealous op 9. Ilius en Barrientos met eh, When You Gonna. Die Extended Mix op 8. Cassim met Love Desire op 7. Borrel en Denom Audio met Make Me in de Frankie Rizzardo Extended Remix op 6 deze week Fisher en Attic met Take It Off. Die staat er al heel lang in, maar hij komt niet hoger dan nummer 3. deze week dus op nummer 6. Op 5 Shermanology met You Got Me. Op 4 Fisco Deep en Tracy K. In de eh, Idris Elba remix met The Cure en The Cause. Op 3 Mark Knight, Katie Brown en James Hur met Whoop, Turn Me Deeper. Deze week op 2 War in de Kyle Watson remix met Low Rider. En deze week nog steeds op 1 Nick Morgan met Shook Part 3. En ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Tiptoes met In the State of New York. Een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Luister maar. up. In the streets of Brooklyn, Solomon, Queens, and Boston. In the streets of Brooklyn, i out there walking in Compton. In the streets of Brooklyn, Solomon, techno, and dance. Nightwalk Main Stage. esta noche. Stage with, with, with Mario Zanfort. Zanfort. Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. van Pharrell met Sun Out. En voor Black and Crown en Sean Finn met Baila Domingo. Esta noche En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor eh, TJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur, niet vergeten, vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zometeen nog een plaatje van Tiptoes. En straks draait er ook eentje. Zometeen onderweg Chip Heroes van eh, Tiptoes. Maar eerst doe je nog een keertje Black and Crown.